nieuws van 12 uur. Dit is mijn huis met het NOS-journaal. In Amsterdam wordt plechtig stilgestaan bij de Jodenvervolging in de Tweede Wereldoorlog. Bij de Nationale Holocaustherdenking zijn vertegenwoordigers uit 23 landen aanwezig. Een uur geleden vertrok de stoet met overlevenden van concentratiekampen, hoogwaardigheidsbekleders en burgers van het Amsterdamse stadhuis. Ze liepen naar het Wertheimpark met het spiegelmonument Nooit meer Auschwitz van Jan Wolkers. Daarna begon de herdenking met een toespraak van onder andere de voorzitter van het Nederlandse Auschwitz-comité. De Japanse premier Abe heeft boos en geschokt gereageerd op de onthoofding van een Japanse veiligheidsbeambte door strijders van Islamitische Staat. Hij noemt het een waanzinnige en ontoelaatbare terreurdaad en roept de gijzelnemers op om de tweede Japanner die wordt vastgehouden vrij te laten. Gisteren circuleerde kort een video van IS op internet waarop de andere gegijzelde een foto vasthoudt met het onthoofde lichaam. Aanvankelijk werd betwijfeld of de video wel echt was. Maar vanmorgen noemde Abe de kans groot dat de videoboodschap authentiek is. Hij herhaalde dat Japan nooit zal ingaan op eisen van terroristen. De waarschuwing voor gladde wegen is voor het hele land ingetrokken. Vanmorgen waren de lokale wegen in het oosten nog glad door opvriezing van natte wegdelen en sneeuwresten. Maar de temperaturen zijn inmiddels opgelopen. Rijkswaterstaat heeft afgelopen nacht nog in het hele land gestrooid. Vannacht gebeurde door gladheid een ongeluk op de A32 bij Steenwijk. Bij het ongeluk zelf vielen geen gewonden, maar toen een automobilist vervolgens op een pijlwagen van Rijkswaterstaat botste... en daarna in de vangrail belandde, raakten twee inzittenden bekneld. Het weer. Plaatselijk nog kans op gladheid door bevriezing. Verder bewolkt en op sommige plaatsen een bui, maar ook af en toe zon. Maximum temperatuur 6 graden. Morgen vaak bewolkt, periode met regen of motregen en maximaal 8 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staat nog altijd een korte file op de A2 van Utrecht naar Amsterdam...